12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak tegen Malek F. 15 jaar met TBS geëist. Dat is gebaseerd op drie pogingen tot moord en drie bedreigingen... met een terroristisch oogmerk. De 32-jarige Syrische vluchteling stak 5 mei vorig jaar... in de buurt van station Hollandspoor in Den Haag... drie willekeurige passanten neer. Bij één probeerde hij de keel door te snijden. Ze overleefden het te nauwe nood. F zegt dat een grote vogel hem daartoe opdracht had gegeven. Het OM erkent dat F ziek is... maar gelooft niet dat hij zo ziek is als hij zegt. Onderzoekers concluderen dat F niet toerekeningsvatbaar is... en dat de kans op herhaling groot is. De Rotterdamse politie krijgt trainingen om stalken eerder te herkennen. Dat heeft burgemeester Abu Talib gezegd. Aanleiding is de moord op de 16-jarige Humeira eind vorig jaar. Het meisje werd vlak bij haar school in Rotterdam om het leven gebracht door haar ex-vriend. Ze had daarvoor al vier keer aangifte gedaan tegen hem vanwege bedreiging, stalking en mishandeling. Milieuorganisaties vinden dat het klimaatakkoord... dat vanmiddag door het kabinet wordt gepresenteerd... niet ver genoeg gaat. Greenpeace en Milieudefensie zijn vooral kritisch... over het voorstel voor een CO2-heffing... en de ondergrondse opslag van CO2. Het klimaatakkoord, waar jaren over is onderhandeld... is bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan... en te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. Inwoners van Spijkenisse zijn fel tegen de komst van een vierde gasveld. Zo bleek op een informatieavond. In Spijkenisse wordt gas gewonnen uit drie velden... maar volgens de NAM is het aanboren van een vierde gasveld nodig... om de productie op peil te houden. De inwoners zijn bang voor aardbevingen... maar volgens de NAM is het risico daarop klein. Het weer, vooral in de noordelijke helft, nog wolkenvelden. Later lost de bewolking op de meeste plaatsen op. wordt 19 graden onder de bewolking tot 27 in de zon. In het weekende schijnt de zon wel flink. Het wordt tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. Vanaf maandag wordt het koeler.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 Het was voor beiden beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. moest vertellen Dat haar papier rende na de laatste trein Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan Een eindje verder rende zij weer achter mij Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel haar op mijn arm en ging naar huis terug. Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind. Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug. Hoe ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. Papi loopt toch niet zo snel. Loop wat zacht. if I can't have you?